Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Reddingsmedewerkers van het Rode Kruis zijn beschoten door de Libische kustwacht. Dat zegt de hulporganisatie zelf. Het gebeurde tijdens het redden van elf bootmigranten, onder wie vijf kinderen. Zij gingen daarheen met opblaasbare reddingsboten. En terwijl ze dit aan het doen waren en de mensen in de boten hadden gekregen... kwam een reddingsboot van de Libische kustwacht hard langs zij. Uh, zij begonnen golven te maken en uh, zij begonnen ook te schieten richting de, eh, de boten. En dat zorgde er natuurlijk voor dat mensen ontzettend bang werden dat zij geraakt zouden worden. En daarnaast zorgden de golven ook voor heel veel golfslag, waardoor mensen gewond raakten. Volgens het Rode Kruis is dit al de derde keer dit jaar dat ze zoiets meemaken. De kustwacht van Libië heeft nog niet gereageerd. Ajax heeft een update gegeven over de toestand van Edwin van der Sar. Hij ligt nog steeds op de intensive care, maar zijn toestand is stabiel. Hij is niet in levensgevaar. De outkeeper en opgestapte directeur kreeg op vakantie in Kroatië vorige week een hersenbloeding. In Zuid-Europa moeten mensen zich goed voorbereiden op de mega-hitte van de komende dagen. Op Sicilië kan het 48 graden worden. En ook in Spanje en Portugal schieten de temperaturen boven de 40 graden. In Italië is onze correspondent Helene Daans. Mensen gaan nog wel naar hun werk. Eh, dus in, die, in dat opzicht zijn Italianen ietsje weerbaarder, laten we zeggen, dan de gemiddelde Nederlander. Want wij, zijn eh, bij, bij, een graad of 32 vaak al in paniek. Maar natuurlijk zijn er wel hele grote gevaren, met name voor kinderen en vooral voor ouderen. Ja, gisteren kwam er nog een rapport waarin stond dat vorige zomer in Europa 61.000 mensen waren overleden door de hitte. In Spanje, Italië en Duitsland vielen de meeste doden. En wat moet er op de euro dat mag jij zeggen, want de Europese Centrale Bank heeft vanaf vandaag een online enquête... waarbij iedereen in Europa mag stemmen over wat er op het briefgeld komt te staan. Je weet wel, dat zijn die papiertjes waar je vroeger overal mee moest betalen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen tussen vogels of Europese natuur of cultuur. En een heleboel mensen willen daar hun zegje over doen... want de site van de enquête lag er vanmiddag al even uit. Het weer nog, meer bewolking in de loop van de avond. Vanuit het westen is er regen, in het oosten is er onweer mogelijk.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 what they do No matter what they teach us What we believe is true No matter find our own way back. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know I love forever. I know no matter what.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 Eh, eh, hoe warm het ook is, luisteraars vanavond. We eh, blijven er ook warmpjes bij zitten wat de muziek betreft. Want ik ga tot 12 uur vannacht intussen app en vloed weer prachtige ballads voor u draaien. We begonnen met Boyzone, No Matter What. En als u nooit meer flowers krijgt, nooit meer een bloemetje krijgt van uw partner... nou, dan... Ja, dan is het net of uh, Neil Diamond en Barbara Streisand dat voor u zingen. sing me love songs. You hardly talk to me anymore. When I come through the door at the end of the day, I remember when you couldn't wait to love me. You used to hate to natural to talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. Till nooit meer een bloemetje van je geliefde. Nou, niet huilen hoor, want het, uh, zo erg is het ook weer niet. Bloemen met de warme weer, ja, die staan toch niet lang in het vaasje. Want die, eh, die kunnen ook niet tegen die warmte. Dus uh, moet je wel heel sterke bloemen hebben... wil je daar lang van kunnen genieten. En, bovendien, buiten staan er ook bloemetjes toch? Af en toe een buitje, dat, dat hebben ze wel nodig. Want anders kunnen de bloemetjes buiten er ook allemaal niet meer tegen. Tegen de warmte. Ik ga een verzoekje doen voor Annemieke Vos. Annemieke, je hebt eh, gevraagd om Aerosmith met I Don't Want To Miss A Thing. Nou, ik zou vanavond ook geen dingetje willen missen. Smith, I Don't Wanna Miss A Thing. Speciaal voor Annemieke Vos. The Team from Mahogany. Diana Ross. going to? Als je dat niet in de gaten hebt, ja, dan is het wel eh, slecht met je gesteld hoor. Want dan, eh, ja, ik, ik, wil maar zeggen, dan klopt er gewoon iets niet, eh, luisteraars. dan ben je een beetje in de war. Als je niet meer weet waar je naartoe gaat. ik, ik ben een beetje in een amoureuze stemming. En met mij, Kiki die. Kiki, Peter, Hallo, Kiki. Eh, Kiki D met Amoreuze. Straks eh, het prachtige nummer If van Brad. Speciaal voor Willem Boer. Die eh, zojuist even belde en mij een tip gaf. In verband met de airconditioning. Want die, dat ding stond keihard in mijn nek te blazen. ik werd wat omver geblazen. Ik heb nu al een stijve nek.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 Prachtig nummer van Jacques Brel natuurlijk. Hè? Dat kennen we allemaal in het verleden van nummer Kietepa. Oftewel Kietel me niet. <laughs> maar eh, vanavond prachtige uitvoering van Dusty Springfield If You Go Away. Nou, ik zei het net al, eh, Willem, zet je schrap. Want hier is speciaal voor jou eh, David Gates, de groep Brad en het prachtige nummer If. for kan je niet genoeg draaien, dat nummer prachtig. If David Gates van de groep Brad. Ja, en Willem, eh, jij hebt me, eh, zonder dat je het eigenlijk wist... Eh, met een prachtige zonsondergang... met de mogelijke toekomstige minister-president van Nederland... op het strand neergezet. ik ging, nou, een paar weken geleden met Dylan Jesselkus... onze minister van Justitie, op de foto... En Willem Boer die heeft daar een prachtige zonsondergang achter geshopt hoe krijg je het voor elkaar, Willem? Ja, dat is, eh, als je in Zandvoort woont natuurlijk. Je loopt even naar het strand met die foto en zit helemaal goed. Maar toch wel heel bijzonder. Ja, wie, wie weet, als zij minister-president wordt, dan kan ik zeggen dat ik met haar in de branding sta.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 Maar eh, vooral ook empathie. dat is het allerbelangrijkste. De liefde staat voorop in het leven, luisteraars. Dus wees goed voor je naasten. Eh, dat is mijn boodschap intussen app en vloed. Meer kan ik er niet van maken. Nou, dat hoeft ook niet. Want als je gewoon empathisch bent, dan, eh, ja, dan dan zit je helemaal goed in het leven. We gaan naar de Tremolo's. de groep uit de jaren 60, waar ik fan van ben. En die hebben het over Someone. someone loves you, someone who really loves you, someone when someone really loves you, someone that's when your life begins. Once I was lost. someone loves you. Someone. iemand van je houdt, dan begint je leven pas. Nou, eigenlijk voor iedereen gelijk. Althans, eh, daar mag ik wel van uitgaan. Want iedereen die geboren wordt, eh, heeft de liefde eh, van zijn moeder natuurlijk. In de eerste plaats. Ook van vader, als het goed is. Maar van moeder. Dus als je leven begint, dan heb je de liefde van je moeder. Nou, dan is het eigenlijk voor iedereen gelijk. Als je leven begint, dan word je geconfronteerd met liefde. Het zou de hele periode van je leven moeten voortduren. En dat loopt wel eens anders, helaas wat leuk is om te melden, luisteraars... dat ik hier beneden, eh, beneden mij in de, eh, onder de studioruimte van Radio Zandvoort... een aantal eh, mannen aan het werk heb die allerlei boten bouwen. Misschien ook wel zeilboten. En, voor de, ze luisteren mee naar de uitzending, hebben ze me juist laten weten. Dus voor al die mannen beneden hier een, een, een, leuk zeevaardig liedje van Rod Stewart, Sailing. Rod, moet je wel even meewerken, joh. Kom op. Ja, het komt hier aan. Speciaal voor de mannen... Voor de boterbouwers, laat ik het maar zo zeggen. I am sailing. I am sailing home again. Cross the sea. I am sailing. natuurlijk een mega-hit van eh, meneer Rod Stewart. I am sailing nogmaals voor de mannen hier onder de studio van ZFM Zandvoort op de Tolweg. De mannen die zo druk bezig zijn om allerlei mooie boten te bouwen. En nu hebben ze aangeboden voor mij speciaal een mooie zeilboot eh, eh, te creëren moet wel een beetje eh, een stevig bootje zijn, want ik wil, eh, ik wil de zee mee op. Dus eh, mannen, doe je best. Paul McCartney die noemde dit, het volgende nummer, de mooiste popsong ooit geschreven. Ik denk dat er een hoop mensen het met hem eens zijn. Want, nou ja, luister zelf maar. En God weet alleen maar wat Paul McCartney daarmee bedoelt.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 Brian Wilson heeft eigenlijk net zo'n uh, engelengeluid als eh, Art Garfunkel. Het prachtige nummer God Only Knows. En ik zei het net al, Paul McCartney die eh, bestempelt dit als een, een song... de beste popsong ooit geschreven. Nou, dat is heel wat uit de mond van de man die zelf verantwoordelijk is voor... Ja, prachtig repertoire. Want wat heeft die man ook een hits geschreven. Ik heb een goede vriendin die heet Jessica. En of ik voor haar ook wat wil draaien nou Jessica, dat wil ik wel doen, maar ja, wat moet ik dan nou in godsnaam kiezen? Jessica, dear Jessica, forget me not And won't you try to write to me On your wedding day Jessica, my Jessica, you look just like a painting you how to kiss I'm gonna miss you Remember back will dress in black and cry upon my pillow when each day is through. Jessica, my Jessica, the flowers in the fields will bow their heads today. i I'm feeling blue. But just remember, who taught you how to care? Way. Jessica, ik heb het niet beter kunnen treffen. En dan vraagt u me misschien, luisteraars, wie zijn dit nou? Nee, dit waren nou Seals en Crofts. Ja, een duo. Uh, wat dat prachtige nummer Jessica uh, liet horen. Here I am just sitting around With an old piano in a vacant room And the same old feelings come again So uncertain, hurt and scared I thought I grew, but here I am again. I should have seen the train be passing through. I thought I knew. Luisteraars, ik hoor muziek. And I can't make music. No, I can't make rhyme. take me away this time. Wel, Karen Carpenter. Je zong het I Can eh, Make Music. Nou, dat kon je zeker. Er kon ook prachtig drummen, luisteraars. Nou, dat spreekt mij wel aan, want eh, dat heb ik ook een tijdje gedaan in mijn leven. En eh, ik pak nog wel eens een paar stokjes en dan rammel ik een beetje op zo'n elektronisch setje. Dan kan je een koptelefoon opzetten, dan horen de buren niks. Maar jij hoort het prachtig drumgeluid. Dat is tegenwoordig dankzij de huidige techniek allemaal mogelijk. Jawel. Ehm, heeft u een zolder, een zolderraam... en hoor je daar wel eens eh, de, de regen tikken op het zolderraam? Nou, ik heb, ik heb Rob de Nijs eh, laatst nog gesproken. Het gaat goed met hem hoor voor zover ik weet, hè. is natuurlijk, eh, ja, man leeft bij de dag. Heeft helaas ja, die nare ziekte Parkinson. En heeft zijn laatste concert gegeven. Maar hij heeft toch een beetje ruzie met, met Dan Vogelberg. Want hij zegt, Dan, jij, jij pleegt plagiaat. die Den heeft het gewoon uh, in het Engels omgezet. Rhythm of the Rain. <laughs> Ja. Hij heeft ook een zolder kennelijk. Listen to the rhythm of the falling rain. Telling me just what a fool I've I wish that it would go and let me cry in vain. And let me be alone. the only girl I've ever loved is gone away Looking for a brand new Along with that she took my heart just wonderful I've been Oh, I wish that it would go let me cry in vain And let me be alone again oh. Best benauwd mee hoor ik, die eh, Dan Vogelberg zeker hagel bij eh, op zijn zolder aan. Eh, ja, daar schrik je van Ja, ik ben een beetje tussendoor aan het wouwen, luisteraars. Want ja, 20 seconden komt het nieuws erin. Dankjewel meneer met je saxofoon dat je dat even voor me opvult. Straks nog een vol uur tussen app en vloed. Blijf luisteren, want uh, er komt nog veel meer mooie, mooie love songs voorbij. Allemaal tot straks tot na Niels en het weer.